Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland doet het niet goed als het gaat om kinderrechten. Op een lijst die vergelijkt hoe goed landen zorgen voor kinderen staat ons land 20ste. Vorig jaar was dat nog plek 4. Er gaat vooral te weinig geld naar de jeugdzorg, zeggen de makers van de lijst. Het is allereerst iets eigenlijk om je heel erg voor te schamen. Hè? Want je wordt vergeleken met eh, andere landen. En wat nog erger is, eigenlijk kom je erachter... dat de situatie van met name kwetsbare kinderen in Nederland niet goed is. Ook kinderen in armoede of in AZC's komen er niet goed vanaf. Als een kind in de problemen zit, moet het vaak lang wachten op hulp. Er zijn vorig jaar veel meer vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. Het waren er bijna 3300, dik 40% meer dan een jaar eerder. Dat zegt het CBS. Dit soort tijdelijke huizen blijven zo'n 10 jaar staan. Het gaat onder meer om containerhuizen en studentenwoningen... maar ook huizen voor arbeidsmigranten en vluchtelingen. Op stranden in Zeeland hadden meeuwen gisteravond een feestmaal. Duizenden kleine visjes spoelden daar aan. Waarom is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk zijn ze opgejaagd in scholen door jagende, grotere roofdieren... zegt een bioloog tegen Omroep Zeeland. Ook vandaag kun je nog dode visjes op het strand tegenkomen. 90 mensen werden gisteren onwel bij de triathlon Ironman in Hoorn. Acht mensen moesten naar het ziekenhuis. Die tocht is al zwaar voor de atleten. Een stuk, een stuk zwemmen, eind fietsen en daarna rennen. Maar het is natuurlijk helemaal loodzwaar in de bloedhitte. Ondanks dat kijkt de organisator tevreden terug. Ik vind eh, dat we constant hebben opgeschaald waar dat eh, kon. Met water, met ijs, met ambulances, met personeel. En ook onderweg eh, hebben we mensen goed gemonitord. In vergelijking met andere Ironmans op de wereld... waar de temperatuur bijvoorbeeld lager lag... zijn er volgens hem niet meer mensen naar het ziekenhuis gebracht. En het weer nog. vandaag een stuk koeler dan gisteren. Vanochtend nog wat buitjes. Daarna af en toe wolken en af en toe zon bij 20 tot 23 graden.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 Nederland is flink gezakt op de Kids Rights Index. Ons land stond vorig jaar nog vierde, dit jaar twintigste. Er gaat vooral te weinig geld naar de jeugdzorg en de jeugdbescherming. Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky zegt dat het Wagner-huurlingenleger nog steeds in Oekraïne is, vooral in de regio Luhansk. Een leider is naar Belarus gestuurd, maar waar Prigozhin nu is, dat is niet bekend. Premier Mitsotakis blijft premier van Griekenland. Hij is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Zijn centrumrechtse partij Nieuwe Democratie kreeg ruim 40% van de stemmen.